Brandsen met het NOS-journaal. Er wordt na elkaar twee schietpartijen geweest. In Ridderkerk werd iemand aan het Seringenplantsoen doodgeschoten. Volgens de politie zijn de daders er vandoor gegaan. Eerder op de avond werd aan de Bergse Laan in Rotterdam... een man van 20 geraakt door één of meerdere kogels. De Rotterdammer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kogelregen trof ook huizen van omwonenden. De politie heeft iemand aangehouden en zoekt uit of hij bij de zaak betrokken is. In Turkije is een Nederlandse vrouw opgepakt die zich wilde aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Ze werd gezocht door Interpol, meldt het Turkse staatspersbureau. De 27-jarige vrouw werd gearresteerd in een hotel in de Turkse badplaats Antalya. Haar plan was om vanuit Turkije naar Syrië af te reizen. Daar zou ze geïntroduceerd worden bij IS. Een week geleden werden in Turkije nog vijf Nederlanders opgepakt die naar Syrië wilden gaan. In een leegstaande kerk in Heilo heeft een zeer grote brand gewoed. Een deel van de kerk is ingestort. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. De kerk staat in een woonwijk. Er zijn geen mensen geëvacueerd. Wel moeten omwonenden ramen en deuren dicht houden vanwege de rook. De Koerdische mannen die afgelopen dag in het noorden van Syrië werden ontvoerd zijn weer vrij. Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda, heeft de groep vrijgelaten. Wat er precies gebeurd is en waarom de mannen zijn vrijgelaten is onbekend. Of het om 300 man ging, zoals eerder gemeld, is ook onduidelijk. Het weer, vannacht brede opklaringen en koud, met minima rond of iets onder het vriespunt.